om het gat op 1500 meter diepte dicht te krijgen. De zogeheten topkill methode leek in eerste instantie succesvol... maar BP heeft nu laten weten dat er nog steeds olie uit het lek stroomt. De oliemaatschappij gaat nu proberen een kap boven de beschadigde pijp te hangen om zo de lekkende olie op te vangen. Er stroomt al 40 dagen olie uit het lek. Volgens de Amerikaanse overheid zou het gaan om 2 à 3 miljoen liter per dag. Vrijdag brachten president Obama en BP-topman Hayward een bezoek aan de zwaar getroffen kuststaat Louisiana. Obama beloofde de bewoners dat hij hen niet in de steek zal laten. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Duitsland. Het liedje Satellite van de 19-jarige Lena kreeg de meeste punten. Turkije werd tweede en Roemenië derde. Duitsland won het Songfestival voor het laatst in 1982. De Nederlandse 12 punten gingen naar Armenië. De Nederlandse inzending voor het Songfestival Sineke bleef donderdag steken in de tweede halve finale. Vanavond werd bekendgemaakt dat ze toen veertiende van de 17 deelnemers is geworden. Medewerkers van British Airways zijn begonnen aan een tweede stakingsronde. De afgelopen dag zijn British Airways en de grootste vakbond van het cabinepersoneel het niet eens geworden over het salaris, de arbeidsvoorwaarden en ontslagen. De staking begon om middernacht en duurt vijf dagen. Volgens British Airways krijgt ongeveer een kwart van de passagiers te maken met de stakingen. In maart werd ook al gestaakt bij British Airways vanwege het arbeidsconflict. Dan het weer. Vannacht af en toe flink wat regen. Komende dag is dat ook zo, maar dan ook met kans op onweer. Het wordt overdag makkelijk.